Dikter Hark met het NOS-journaal. De Tweede Kamers Beatrix en Oman. Eerder dit jaar ging een staatsbezoek aan het land niet door vanwege de onrust in het land. En deze week werd bekend dat de koningin in januari alsnog gaat. De SP vindt dat het bezoek opnieuw moet worden afgezegd. Het is een land waar politieke partijen zijn verboden en waar vrouwen worden gediscrimineerd, zegt de SP. In Flevoland komt alsnog het natuurgebied Oostvaarderswold. Het kabinet wilde geen geld meer geven voor de aanleg van het gebied, maar het Wereld Natuurfonds, Staatsbosbeheer en Flevolandschap hebben nu genoeg andere investeerders gevonden. De bedoeling is dat het Oostvaarderswold uiteindelijk de Oostvaardersplassen met de Veluwe gaat verbinden. In 2020 moet het Oostvaarderswold dan gerealiseerd zijn. De Europese Centrale Bank wil dat de Europese Unie haast maakt met het verder vullen van het noodfonds. Vorige maand maakten de Europese leiders bekend dat het noodfonds wordt versterkt tot 1 biljoen, ofwel 1000 miljard euro. Maar tot nu toe is er nauwelijks iets gebeurd. Het noodfonds is bedoeld voor eurolanden die problemen hebben met de financiering. Minister Schippers wil een zwarte lijst voor excessen in de sport. Daarop moeten de namen komen van mensen die zich ernstig hebben misdragen en die daarom lang zijn geschorst. Sportclubs waar wangedrag veel voorkomt kunnen via een registratiesysteem begeleid worden bij de aanpak of gestraft worden als ze er niet genoeg tegen doen. In Noord-Drenthe is mogelijk een pyromaan actief. Eind oktober ging er in Oude Molen een boerderij met een rieten kap in vlammen op en in Ballo werd een schaapskooi in brand gestoken. De politie denkt dat ook andere branden in de omgeving aangestoken zijn en heeft de hulp van burgers ingeroepen. De politie hoopt met name op beelden van bewakingscamera's. Het weer dan nog, vanuit het zuidwesten steeds meer zon. Noordoosten houdt last van bewolking en nevel. Temperatuur ligt rond een graad of 10. Ook morgen eerst grijs en mistig. Later eh, op de dag steeds meer, op steeds meer plaatsen zon.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 sure But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze But you make like I know that you wanted to It gives me so much joy that I can call you all of mine Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view I see my love maker from the time that I spend with you I'll give you anything and everything will work out fine So I can trust in you because you give me peace of mind Because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Because you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Because you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Because you make everything alright. When you hold and squeeze me tight.